Dit is Mark Hokker met het NOS-journaal gericht. De beweging moet zorgen voor een persoonlijke ontwikkeling van de scholieren... die gestoeld is op de waarden van de Russische samenleving. Het idee doet sterk denken aan de jeugdorganisaties in de vroegere Sovjet-Unie. Volgens de Russische minister van Onderwijs hadden die jeugdbewegingen grote voordelen... ondanks het sterke ideologische karakter. Een van de verdachten in de Haagse jihadzaak mag Nederland niet worden uitgezet. Dat heeft de vreemdelingenrechter besloten. De 19-jarige verdachte, die de geestelijk leider van de groep zou zijn, heeft geen verblijfsvergunning. De AIVD noemt hem staatsgevaarlijk en de overheid wil hem uitzetten als hij veroordeeld wordt. De vreemdelingenrechter vindt het voorbarig om de man als staatsgevaarlijk te betitelen. Ajax-supporters zijn woedend over de beslissing van de gemeente Utrecht om geen supporters van de Amsterdamse club toe te laten bij de wedstrijd op 13 december. De supportersvereniging Ajax overweegt juridische stappen. Bij de laatste wedstrijd misdroeg de harde kern van FC Utrecht zich. De burgemeester is bang dat hij de groepen niet uit elkaar kan houden en wil daarom geen Ajax-aanhangers toelaten. De Amsterdammers noemen dat de wereld op zijn kop. Utrecht heeft sinds afgelopen dag een monument met de namen van Joodse oorlogsslachtoffers. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen ruim 1200 Joden uit Utrecht om het leven, maar een herdenkingsplek had de stad niet. Het nieuwe monument staat bij het Spoorwegmuseum en bestaat uit een 7 meter lange gedenkmuur en een bronzen beeld.